Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. In de VS worden vandaag de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. In New York worden momenten van stilte gehouden... en lazen nabestaanden de namen van de bijna 3000 slachtoffers voor. President Biden was bij de herdenking... en ging daarna naar herdenkingen in Shanksville en het Pentagon. Voor het eerst sinds de coronapandemie zijn Catalaanse separatisten de straat opgegaan om zelfstandigheid te eisen. De schattingen van het aantal demonstranten lopen van 100.000 tot 400.000 mensen. De protestmars komt een paar dagen voor belangrijke besprekingen tussen het Catalaanse bestuur en de nationale regering in Madrid. De Catalaanse bevolking is verdeeld. Ongeveer de helft is voor onafhankelijkheid. Een meisje van 15 uit Ossendrecht dat sinds 16 augustus spoorloos was, is weer terecht. De politie meldt op Twitter dat ze in goede gezondheid verkeert. Vorige week werden twee mannen opgepakt die mogelijk meer zouden weten over de vermissing. Ze zijn inmiddels weer op vrije voeten, maar blijven wel verdachten in de zaak. Dinsdag werd ook in opsporing verzocht aandacht besteed aan de zaak. Naomi Felisario en Emmanuel Boafo hebben de twee belangrijkste prijzen in de Nederlandse toneelwereld gewonnen. De Louis d'Or en Theodor. De prijzen werden vanavond uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater. Felisario kreeg de prijs voor haar rol in Permanent Destruction, Pain Against Fear. Ohene Boafo is bekroond voor zijn rol in Seawall van het Nationale Theater. Vorig jaar werd de prijs vanwege corona niet toegekend. De prijzen van vanavond gaan daarom over twee theaterseizoenen. Het weer, het is bewolkt met wat opklaringen. Op de meeste plaatsen droog, alleen in het noorden wat regen. De temperatuur daalt naar 15 graden.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 The best house, club, tech house, deep house, DJs, and more. Nightwalk's main stage. My house, radio show. DJ Superstar. Chiavistelli. Chiavistelli, DJ. DJs and more. Nightwalk's main stage. can't sleep at night, thinking of to be what you wanna be.